Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft de lichamen van twee gijzelaars teruggebracht naar Israël. Een van de gijzelaars werd op 7 oktober door Hamas vermoord en meegenomen naar de Gazastrook. Nu is het lichaam teruggevonden. Van de andere gijzelaar van wie het lichaam is gevonden is niet bekend wie het is. Voormalig Hollywood-producent Harvey Weinstein is opnieuw schuldig bevonden aan aanranding. Vijf jaar geleden werd hij daar ook al voor veroordeeld, maar die straf werd geschrapt door rechters die vonden dat Weinstein geen eerlijk proces had gehad. De zaak van nu bestaat uit drie aanklachten. In de tweede is hij niet schuldig en in de derde is nog geen uitspraak gedaan. De Duitse politie heeft bij een grenscontrole een man van 45 uit Moldavië opgepakt... die zijn eigen baby probeerde te ontvoeren. Het drie maanden oude kind was meegenomen uit een Nederlands ziekenhuis waar het werd behandeld. De baby is onderzocht en met een ambulance teruggebracht naar het ziekenhuis. Tegen de vader is aangifte gedaan. Spanjaarden die in Gibraltar werken krijgen niet meer te maken met grenscontroles. Die waren er sinds het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte... omdat Gibraltar een overzees gebied is van de Britten. Na jarenlange discussie is er nu een overeenkomst over de rotspunt die vastzit aan het zuiden van Spanje. Gibraltar komt bij de Schengenzone, waardoor grenscontroles niet nodig zijn. Muzikant Brian Wilson is overleden. De Amerikaan was de medeoprichter van de Beach Boys. De band uit Californië werd in de jaren 60 opgericht... en scoorde onder meer hits met Surfing USA, God Only Knows en Kokomo. Wilson kampte zijn hele leven met grote psychische problemen en gebruikte veel drugs.